Jij bent mijn Romeo, ik ben jouw Julia, een sprookjespaar, zoals niet één. Jij bent mijn Romeo, ik ben jouw Julia, geloof het maar, ik wil jou alleen. Ik mocht jou niet ontmoeten, dat wilde wel. Niet eens heel vlugjes groeten, maar dat nu in verschiet. Jij bent mijn Romeo, ik ben jouw Julia, een sprookjespaar, zoals niet idee. Jij bent mijn Romeo, ik ben jouw Julia, geloof het maar, wil jou alleen. Jij mijn Romeo, ik ben jouw Julia, een sprookjespaar, zoals niet idee. Jij bent mijn Romeo, ik ben jouw Julia, geloof het maar, ik wil jou. Straks mag je bij ons komen, heeft vader toegesteld. Dan krijgen onze dromen een heerlijk happy end. Jij bent mijn Romeo, ik ben jouw Julia. Een sprookjespaar, zoals niet Jij bent mijn Romeo. Though